Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de VS is de klacht van de klokkenluider tegen president Trump openbaar gemaakt. Daarin staat dat de advocaten in het Witte Huis hebben geprobeerd... het omstreden gesprek tussen Trump en de Oekraïense president Zelensky geheim te houden. Hooggeplaatste medewerkers van het Witte Huis zouden het transcript uit het computersysteem hebben gehaald. Gisteren bleek al dat Trump zijn Oekraïense collega aanmoedigde om een onderzoek te starten naar Trumps rivaal Joe Biden. Er moet een tribunaal komen dat IS-strijders gaat berechten, bij voorkeur in Irak. Daarover praten ministers van Buitenlandse Zaken van 20 landen op initiatief van Nederland bij de VN in New York. Berechting in Irak heeft als voordeel dat gevaarlijke IS-verdachten niet ver vervoerd hoeven te worden en dat de getuigen daar ook zijn. In kampen in Noord-Syrië en in Irak zitten bij elkaar zo'n 48.000 IS-strijders en hun familieleden vast. De verdachte van een zedenzaak in Alem heeft op de eerste dag van de rechtszaak alles bekend. De man van 46 wordt verdacht van ontucht met acht meisjes. Met andere meisjes maakte hij kinderporno. Bij hem thuis zijn 34.000 afbeeldingen gevonden. Het misbruik gebeurde bij de man thuis bij logeerpartijtjes. De verdachte woont al jaren in Alem en was lokaal erg actief. AZ hoopt nog voor de winterstop weer in het eigen stadion in Alkmaar te kunnen voetballen. Dat heeft de club bekendgemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers. Begin augustus stortte het dak van het stadion deels in... en sindsdien speelt AZ zijn thuiswedstrijden in Den Haag. Voor medio december wordt het grootste deel van het dak weggehaald... waarna er weer in het AZ-stadion gevoetbald kan worden. En na dit seizoen wordt het nieuwe dak geplaatst. Het weer bewolkt en regenachtig met een stevige zuidwestenwind. Later vanuit het westen geleidelijk droog. Minima vannacht rond 14 graden. Ook morgen en het weekend is het wisselvallig en herfstig weer.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 150 kilometer file staat er. Heeft te maken met het slechte weer en ook een, door een ongeluk ten noorden van Amsterdam. Ik noem de A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht 20 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij knopen de Nieuwe Meer een kwartier. Van Amsterdam naar Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoudendorp 25 minuten extra. A5 Hoofddorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 20 minuten. Op de A8 Amsterdam richting Zaandam. Tussen knopen de Koenplein en Zaandijk een half uur vertraging. Door een ongeluk op de A7 bij de afrit Zaandijk is de linker reishok dicht. A9 ook maar richting Diemen tussen Bad en Afrit AMC een kwartier. Ook een kwartier voor de A10 de ring Amsterdam tussen af Haardem en knooppunt Koenplein.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 not another word, just la la la la It goes around the world, just la la la la It's all around the world, just la la la la It goes around the world, just la la la la It's all around the world, just la la la.